Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Het is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft duizend extra kaarten beschikbaar gesteld... voor oranje supporters die de WK-finale willen bijwonen. De KNVB heeft er daarvan 500 gekregen. De bond had op meer kaarten gehoopt... maar zegt toch blij te zijn met elk extra ticket. Ook reisbureau Kras heeft 500 extra kaartjes van de FIFA ontvangen. Zaterdag vliegt Kras met twee vliegtuigen naar Zuid-Afrika... De WK-finale Nederland-Spanje wordt zondag ook bijgewoond door prins Willem-Alexander, prinses Maxima en premier Balkenende. In Middelbeers bij Oorschot in Noord-Brabant woedt brand in een grote kippenstal. Het vuur brak even na half drie uit in een van de twee kippenstallen op het terrein. Hoeveel kippen er precies in zaten is niet bekend, maar het waren er waarschijnlijk tienduizenden. De brandweer, die met veel materieel ter plaatse is, laat de kippenstal in Middelbeers gecontroleerd uitbranden. Bij Organon in Os verdwijnen duizenden banen. Voor eind 2012 wordt het personeelsbestand bij de medicijnfabriek bijna gehalveerd. Een week geleden lekte deze plan al uit, maar Organon heeft de reorganisatie nu bevestigd. De meeste banen, ongeveer duizend, gaan verloren omdat de onderzoeksafdeling wordt opgeheven. Nu werken er nog 4500 mensen bij Organon, dat eigendom is van de multinational MSD. Dat bedrijf heeft de afgelopen jaren een reeks bedrijven overgenomen, waardoor er dubbelingen zijn ontstaan... Een andere oorzaak voor het zware banenverlies is volgens MSD de wereldwijde oproep om goedkope medicijnen. Daardoor is er minder geld voor innovatie. In Rotterdam-Oost is gisteravond de metro bekogeld met stoeptegels. Rond half twaalf gooiden onbekenden vanaf een fietspad kapotte tegels naar een voorbijrijdende metro. De metro werd van twee kanten belaagd en er gingen vier ruiten kapot. Een van de tegels kwam in de metro terecht en een passagier kreeg glasplinters over zich heen. Hij raakte niet gewond. Dan nog het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog.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 De beste spelers die ons landje kent, ons grootste talent. We zijn er weer bij oranje helden zijn we nummer 1. De baas over de velden, dat zie je toch meteen. Met Robben op de vleugels en Van Persie in de punt. Laten we geen tegenstander heel, wij zijn sterk als een leeuw. mannetje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Live. Dit is 20 jaar ZFM. all my dreams. Every time it feels like the earth is shaking, it doesn't matter.